9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die twee jaar vastzat in Turkije... is aangekomen in de VS. Hij landde met zijn vrouw op een militair vliegveld bij Washington. Brunson woonde 20 jaar in Turkije en werd twee jaar geleden opgepakt... omdat hij banden zou hebben met de Gulen-beweging, wat hij zelf ontkent. De zaak leidde tot grote spanningen tussen de VS en Turkije. Gisteren bepaalde een Turkse rechtbank dat Brunson kon gaan. President Trump heeft Turkije bedankt en verwacht dat de relatie tussen beide landen nu snel verbetert. Volgens Trump is er over de vrijlating geen deal gesloten. Later vandaag zal hij Brunson ontmoeten. De Poolse politie heeft onder meer traangas en waterkanonnen ingezet... om demonstrerende homo's te beschermen tegen agressieve tegendemonstranten. In de stad Lublin in het oosten van Polen... waren ruim duizend activisten de straat op gegaan... om gelijke rechten te eisen voor homoseksuelen. De politie was massaal aanwezig om hen te beschermen. Zo'n 200 tot 300 tegendemonstranten probeerden de mars tegen te houden. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en sommigen wilden het politiecordon doorbreken. Volgens Poolse media zijn tientallen mensen aangehouden. De orkaan Leslie nadert de westkust van Portugal. De eerste zware buien en windstoten van meer dan 100 km per uur... hebben de regio ten noorden van Lissabon al bereikt. Leslie gaat vermoedelijk rond middernacht aan land... als orkaan van de eerste categorie. Aan de kust kunnen golven ontstaan van 14 meter hoog. In 13 van de 18 Portugese districten is de alarmfase uitgeroepen. Inwoners krijgen het advies binnen te blijven. Morgenochtend wordt Leslie in Spanje verwacht, met minder harde wind, maar wel veel regen. Omdat veel Spanjaarden morgen terugkeren van een lang vakantieweekend, kan dat tot chaos op de wegen leiden. Het weer, het blijft droog en het is vrij helder. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 13. Morgen geregeld zon, maar ook sluierbewolking.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 Dus eh, ja, ze zijn uitgebracht. Alleen eh, nog niet commercieel, maar eh, ja, niet alle platen. Sommige platen kun je natuurlijk gewoon al kopen. Maar sommige platen zijn nog niet commercieel. Maar zijn al wel uitgebracht voor de DJ's. Dus ja, dat hoor je ook hier in de Nightwalk. Zometeen onderweg Shawn Mendes en Z. Fantastische plaat. Last in Japan. Shawn Mendes. Ja, daar zou ik niet mee willen ruilen. Maar als je naar een concert gaat van Shawn Mendes... dan, eh, zie je gewoon eh, honderdduizend Shawn Mendes... en allemaal van die eh, pop-up bordjes. Van al die vrouwen die gewoon wegkwijnen van deze man. Want hij is op dit moment erg populair. Je hoort hem zo meteen, maar eerst die Sigala... Ellie Ira en Megan Trainer met Just Got Paid. En dat doen ze ook weer samen met de French Montana. Luister maar. I should grow up someday, cause I got bills to pay. I can't be waking up at someone else's place. I know I drink too much, can't pay my rent this month. I should be saving up, but I just got Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Uh. class tonight, baby. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind. be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth.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 Ja, dat was muziek van Noah Kahan en Julia Michaels met The Hurt Somebody. En eh, daarvoor muziek van Shawn Mendes, die populaire gozer. samen met Seth met The eh, Lost in Japan. Er zit ook daar een mooie remix van gemaakt. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Haley Seinfeld is gekozen om dit jaar de MTV European Music Awards te gaan presenteren. De actrice en zangeres bekend van True Grit en de Pitch Perfect films... zal vanuit de Spaanse stad eh, Bilboa de prijsceremonie in goede banen leiden. Ze won zelf in 2017 eh, op de EMA's eh, de prijs voor Best Push Artist. En is dit jaar genomineerd voor Best Pop. Samen met Ariana Grande, Camilo Cabello, Dua Lipa en Shawn Mendes. De zangeres scoorde met onder meer eh, het nummer eh, Love Myself. En wil je het allemaal gaan meemaken? De 21-jarige Elie Seinfeld die de show gaat presenteren. Moet je nou kijken op 4 november. En eh, wie weet wordt het gewoon live op televisie uitgezonden. En ik weet niet of je hem nog kent. Lang geleden was hij heel populair. Disco-pionier George Moroder. Die geeft een live show in een Paradiso. Hij komt naar Amsterdam. Legendarische Italiaanse dance- en disco-pionier staat op 21 mei volgend jaar pas. Hè, met een live show in Paradiso. Laat concertorganisator Mojo eh, dit is afgelopen woensdag weten. En de kaartverkoop is eh, gisteren gestart. En eh, George Moroder, nou ja, wie kent hem niet? Nou ja, als je nog heel jong bent, dan zou je zeggen... hoe de fuck is die man dan? Nou, in de jaren 70 had hij grote successen. Als schrijver en producer voor Donna Summer, I Feel Love... Blondie, Call Me, Cher, David Bowie, Freddie Mercury... daar heeft hij allemaal voor gewerkt en ja, muziek geschreven... In de laatste jaren werkte hij samen met uh, eh, Def Punk, Sia en Lady Gaga. Dus ja, hij is inmiddels 78 jaar oud. Maar een man heeft er verstand van. Hij is dus 21 mei volgend jaar in Paradiso. Live daar op het podium. Dus dat wil je gewoon zeker meemaken. CFM Zandvoort, genoeg gelul. Tijd voor een beetje muziek. Just Butler, samen met Han met Feels Good. Don't you try CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. Ja, we mogen zeker niet klagen over het weer. Het is eh, oktober en uh, van de week 25 graden tikte het aan. Dus eh, ja, kijk, Lonnie, ze hebben het al over... hè, dat de wereld naar de kloten gaat met broeikas-effect. <laughs> Ik geloof er geen hol van. Ik ben ook echt... geen voorstander voor al dat broeikaseffect gelul met gezondere auto's en betere auto's. Want hebt er helemaal niks mee te maken. Maar het is persoonlijke mening. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande op deze zaterdag. Ongeluksdag, maar het is gelukkig geen vrijdag, want het is zaterdag 13 oktober. Zoals altijd beginnen we even met de eh, Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie moet je even de website bekijken. Escape.nl en natuurlijk degene die verantwoordelijk is voor alle muziek is, eh, en de DJ's is onze eigen Zandvoortse Raimundo. Dus ze zal zeker aan van de partij zijn wie die meeneemt. Ik heb echt geen idee. Want ik heb maar eh, eh, een mailtje gehad met alleen uh, ja, dat brainwash is. Maar ja, dat wist wel, hè. Elke, elke zaterdag met Raimundo. En ik heb nog een feestje. In R is voorbij Escape. Vanavond meestal in Club R. Begint ook om 11 uur. Duurt alleen tot 4 uur, een uurtje korter. En voor meer informatie checken eh, air.nl met onder andere Equalize, die komt live. Sam Blas, Chai Yep, Invictum. En is hosted bij Rudy Jones. in Area 2 is eh, JC, Ruben Hill. En dat is hosted bij MC Da. Dat vanavond dus in Air, het feestje Mainstage. En als we dan doorgaan met de wekelijkse feestjes... natuurlijk in de Melkweg vanavond encore. Begint rond de klok van middernacht. Doet tot vijf uur in de ochtend voor meer informatie check eh, encoreamsterdam.nl met onder andere DJ Prime, Colorful Sound System, Nathalie Romona, Waxbrand en uh, en Milat. Dat is allemaal eh, vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore, hip-hop en R&B. En nog een feestje dichter bij huis in de Stalker. Daar is vanavond Outside in Festival. Festival, hoe je het ook wil uitspreken. Begint ook rond de van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend in de Stalker. Voor meer informatie check de website eh, clubstalker.nl. Met onder andere de House en Techno Area met D&D. Nee, DNN moet ik zeggen. Fabian J. en Kajor. En eh, in de hip-hop en urban area hebben we Mi Shamin. Dat is vanavond in eh, Club Stalker. Outside In Festival. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl of ga gewoon op goed geluk naartoe. Want eh, het gaat helemaal goed komen, denk ik. Tot zover de party update, door met muziek. En wat voor muziek? Second City met Tomorrow's World. Yeah. deze nog jaren 90 fantastisch met Deeper Love. En in 2018 een nieuwe remix, Deeper Love. En daarvoor horen we Second City met Tomorrow's World. Het is even tijd voor de 10 beste plaat van de En deze week op 10 hebben we Tartarian Soul Peace met Feeling. Op 9 deze week Julian McDormand en eh, Roger Death of de UK met Don't Go. Op 8 Duke Mal met Runaway. En op 7 Ilius Chambarientos met Scream. En op 6 Just Butler en Haniel met Feels Good. Met eh, niet eh, Daniel, maar uh, eh, Hanlei, moet ik zeggen. En op <laughs> vijf deze week Leon, Leon uit Italië, samen met Dennis Cruz met My Hood. Op vier deze week Paul Woodford met de Story of My Life. Op drie Sneak Sound System, Sneaky Sound System. In de remix van David Pang met Can't Help The Way That I Feel. En op twee David Pang met Nobody. En deze week nog steeds op nummer 1. Jack Back, It Happens Sometimes. En uh, eh, ja, meestal heb ik iets van... Uh, ik heb vorige week al gedraaid, maar hij is gewoon lekker.